Raymond Seré met het NOS-journaal. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft vier bestaande medicijnen gevonden... die in staat zijn om het MERS-coronavirus in celkweken te remmen. De onderzoekers keken naar de werking van de medicijnen in cellen... die geïnfecteerd zijn met het MERS-virus. Dat de onderzochte medicijnen al op de markt zijn... kan leiden tot een aanzienlijk snellere toepassing bij MERS-patiënten. MERS-infecties kunnen ernstige luchtwegklachten veroorzaken... vooral bij mensen die niet gezond zijn. Het virus wordt waarschijnlijk overgebracht van kamelen en dromedarissen op mensen. Twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn nog steeds niet in alle dorpen en steden collegeakkoorden gesloten en wethouders benoemd. Van de 380 gemeenten waar verkiezingen zijn gehouden zijn er nog 11 bezig met onderhandelingen. Het zijn Amsterdam, Blarikum, Emmen, Den Haag, Den Helder, Gouda, Leudal, Ouder Amstel, Pijnakker, Noodorp, Veendam en Zutphen. De meesten zien op korte termijn wel een doorbraak. In Gouda en Zutphen zal het nog wel even duren en Amsterdam spant de kroon. Daar is men eigenlijk nog geen stap verder gekomen. Telecomaanbieders mogen 06-nummers binnenkort niet meer gebruiken voor tablets, mobiele navigatie en snoepautomaten. Nu worden daar simkaarten met een 06-nummer ingezet. Vanaf 1 juni komt er een 097-nummer voor die apparaten. De 06-nummers zijn volgens toezichthouder ACM alleen bedoeld voor mobiele telefonie. Dat moet ook voor consumenten duidelijk zijn. De toezichthouder wil voorkomen dat de voorraad 06-nummers opraakt en dat er langere nummers moeten worden uitgegeven. Komend weekende wordt een grote meteorenregen verwacht. In de nacht van vrijdag op zaterdag verwacht onderzoeksinstituut NOVA tussen de 20 en 75 meteoren per uur. De beste tijd in die nacht om te kijken is volgens het onderzoeksinstituut kwart voor drie in de ochtend. De meeste meteoren worden verwacht in de buurt van de Poolster aan het eind van de steel van de Kleine Beer. En dan het weer af en toe zon, maar in het zuidwesten kan in de loop van de middag ook een regen- of onweersbui vallen. Het is 24 tot 28 graden. Vanavond breiden de buien zich uit en morgen op opnieuw warm met later op de dag kans op stevige buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij knooppunt Hoevelaak een file van 4 kilometer. A9 Alkmaar-Diemen tussen Aalsmeer en de Oude Kerk aan de Amstel 4. Op de A10 de ring van Amsterdam een file van 4 kilometer bij Amsterdam Slotervaart. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer. Dan veel vertraging op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Want daar zijn is namelijk een ongeluk gebeurd bij Geldermalsen. Het leidt tot 5 kilometer file. De andere kant op bij Arkel ook 5 kilometer. Ook door een ongeluk. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 5 kilometer en op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenisse 4 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cuando se inma a dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inma de dolores, cuando se quema de amores, cuando se inma su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taita. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.